Het kinderfeestje werd gehouden in een appartementencomplex waar veel vluchtelingen wonen. Maar zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de dader het specifiek op vluchtelingen had voorzien. Sommige abonnees van KPN hebben gisteravond niet kunnen kijken naar de beslissende penalty-serie tussen Kroatië en Denemarken. Hun tv ging plotseling op zwart. Het gebeurde bij abonnees die het kinderslot hebben ingeschakeld. Volgens de tv-gids zou om kwart voor elf Klem beginnen. Een programma voor volwassenen en kinderen ouder dan 12. De gids in de digitale KPN-ontvangers had geen rekening gehouden met het uitlopen van de WK-wedstrijd en schakelde dus in. De klantenservice Service is al de hele ochtend druk met het reageren op teleurgestelde klanten. KPN heeft zijn excuses aangeboden. TV-presentator Gordon gaat van RTL naar Talpa, mediabedrijf van John de Mol. In januari begint hij met een programma op SBS 6, welke is nog niet bekend. Gordon was 16 jaar te zien bij RTL. Onder meer in Geer en Goor, Holland's Got Talent en Gordon gaat trouwen. Hij tekent nu voor vijf jaar bij Talpa. De elf leden van één familie die gisteren dood werden gevonden in New Delhi... hebben mogelijk collectief zelfmoord gepleegd. In het huis waar hun lichamen werden gevonden door een buurman... zijn aantekeningen gevonden die wijzen op een religieus motief. Ook werden hun lichamen gevonden in een staat die erop wijst... dat de familie een ritueel heeft uitgevoerd.